7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De angen zijn volgens de GGD verwaarloosbaar klein. De GGD stuurt vanavond een brief naar de bewoners van het met asbest vervuilde gebied. Daarin staat dat de gemeente goede maatregelen heeft genomen om de risico's te beperken. Wie een stukje asbest vindt, kan dat zelf opruimen door handschoenen aan te trekken, het asbest nat te maken, in een plastic zak te doen en in te leveren als klein chemisch afval. Gisteren verscheen een onderzoeksrapport waarin staat dat inwoners van Wateringen een potentieel dodelijk gezondheidsrisico lopen. De burgemeester noemt dat rapport ongefundeerd en onjuist. De man uit Kloosterburen die vastzit voor de dood van Jesse van Wieren is een psychiatrisch patiënt. Hij woonde onder begeleiding in een zogenoemd oefenhuis van een GGZ-instelling. Ook zijn vriendin is cliënt van die instelling. Zij was met oud en nieuw bij hem. De 28-jarige Jesse van Wieren uit Leens verdween in de nieuwjaarsnacht nadat hij was gaan stappen in Kloosterburen. Zijn lichaam werd dinsdag gevonden in de tuin van de verdachte. De GGZ-instelling heeft met verslagenheid op de gebeurtenissen gereageerd. Volgens de directie waren er geen aanwijzingen dat het zo mis zou kunnen gaan. De ijzel van deze week in de noordelijke provincies kost het bedrijfsleven tientallen miljoenen euro's, zegt werkgeversvereniging VNO-NCW. Winkels zijn onbereikbaar voor klanten, boeren kunnen hun melk niet kwijt en supermarkten konden maar moeilijk worden bevoorraad. Verder leiden bedrijven schade doordat werknemers die niet op hun werk kunnen komen wel moeten worden doorbetaald. In Roemenië is een bende opgerold die geldautomaten leegroofde met een computervirus. De bende bestond uit Roemenen en Moldaviërs die software gebruikten waarmee ze de geldautomaten op afstand konden besturen. Nederlandse banken zijn geen slachtoffer geworden van de bende. Het weer. In een groot deel van het land regent het. In het noordoosten kan eerst nog natte sneeuw of ijzel vallen. Die gaat vanavond ook over in regen. De vorst verdwijnt dan. En vanuit het westen wordt het droog. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is nog niet voorbij. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen Diemen 6 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Knopend Burgerveen 2. A7 Zaandam richting Horen tussen Knopend Zaandam en Afrit Wormer 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afrit Haarlem-Zuid 10 de A9 van Amstelveen naar Diemen, van knopend Diemen 4 kilometer. De ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Westpoort op de A10 Noord 10 kilometer.